Carolijn Bari met het NOS Journaal. Ondernemers, hun werknemers en klanten moeten zich beter aan de coronaregels houden. Zo kan een situatie zoals in maart voorkomen worden. Die oproep doen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland in een brief aan alle leden. Daarin schrijven de werkgevers dat ze merken dat de aandacht is verslapt... en vragen ze hun leden het voortouw te nemen als het gaat om het volgen van de gedragsregels. De werkgeversorganisaties beginnen dit weekend met een campagne op sociale media. Ook dringen ze er bij het kabinet op aan om zo snel mogelijk alle test- en labcapaciteit in te zetten. Er zijn nog eens vijf verdachten aangehouden voor de aanval met een mes vanmiddag in Parijs. Wie dat zijn is niet bekendgemaakt. De Franse regering beschouwt de aanval als een islamitische terreurdaad. In de buurt van het oude kantoor van het satirisch weekblad Charlie Hebdo... raakten twee journalisten zwaar gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Vanmiddag werden al twee mannen aangehouden, onder wie de hoofdverdachte. Dat is een 18-jarige man van Pakistaanse afkomst. Hij was al eens eerder aangehouden voor verboden wapenbezit... maar de veiligheidsdiensten wisten niet dat hij geradicaliseerd was. Het zuidwestelijk kustgebied heeft te kamp met flinke regenval en windstoten. Bij de brandweer in Zeeland en Zuid-Holland zijn tientallen meldingen binnengekomen... vooral over omgewaaide bomen... Zo haalde de brandweer een boom van de A58 bij Seer Arendskerken... en raakte de vuurtoren van Haamstede beschadigd door de wind. Op de Westerschelde bij Terneuzen kwam een schip in de problemen. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt dat er veel stormschade is. Voor Zeeland geldt op morgenmiddag 2 uur code geel. De NOS en Nieuwsuur hebben een loop gewonnen, de jaarlijkse prijs voor onderzoeksjournalistiek. De NOS kreeg de prijs voor het verhaal over het bombardement op Hawija in Irak... waar in 2015 zeker 70 burgerdoden vielen. Nieuwsuur won met een onderzoek op Malta... waar de regering miljoenen euro's verdiende aan de verkoop van Maltese paspoorten. Het weer, veel regen. Alleen in het noordoosten blijft het vrijwel droog. Morgenochtend neemt de wind af en dan in het hele land afwisselend zon, wolken en enkele buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I'm trying to be honest with my happiness Don't know why I'm bad at this And I don't wanna settle in my sadness I know it's a habit of mine start what I don't know how to end. Don't worry, don't worry, mind me. I ruined it before it began. Oh, last night was the last night of my past life. Got me here like you could never figure me out. Last night was the last night, was the last night.